Moutsours met het NOS Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad een resolutie ingediend... waarin de aanval van vannacht op Syrië wordt veroordeeld. De resolutie krijgt alleen de steun van Rusland zelf, China en Bolivia. Volgens de Russische VN-ambassadeur is het internationale recht op een grove manier geschonden. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hadden met hun beschuldigingen naar de Veiligheidsraad moeten gaan... in plaats van het recht in eigen hand te nemen, vindt hij. De VN-ambassadeur van Amerika zei daarna dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over chemische wapens van Syrië. De politie heeft op een industrieterrein in Geleen een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Het gaat om een partij van hash van 3000 kilo. De drugs lagen opgeslagen op pellets in een loods. Agenten ontdekten ook 2500 kilo aan grondstoffen voor synthetische drugs. Van wie de drugs waren is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Bij een ongeluk op de A15 is een dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Echtelt in Gelderland. De slachtoffers zaten in een auto die tegen de vangrail aanreed. Eerst werd gemeld dat bij het ongeluk een vrachtwagen was betrokken. Later bleek dat een vrachtwagenchauffeur die achter de auto reed... zijn truck dwars over de weg zette, zodat de hulpdiensten erbij konden komen. Door het ongeluk was de A15 tussen Tiel en Echtelt urenlang afgesloten. In de eredivisie is Twente er niet in geslaagd het gat met Sparta en Rode JC te verkleinen. Nummer laatst verloor met 2-1 bij Den Haag. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat met Sparta vier punten. De Rotterdammers spelen op dit moment uit bij Vitesse. Rode JC komt morgen in actie. Het weer vanuit het zuiden enkele buien, bij minima van een graad of acht. Morgenochtend vooral in het noorden wat regen, in de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden.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 Het komen nu gewoon een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We maken je een beetje warm voor, uh, voor je stapavond, hè, zaterdagavond. En als opening deden we dat met uh, Calvin Harris en Dua Lipa. Met de eh, nieuwe plaat. One Kiss. Onderweg zometeen. Een beetje, beetje gangster rap. Nou ja, de man maakte gangster rap. En dit is een beetje wat rustiger. Ik heb van de week het film gezien van Tupac Shakur. Ja, en dan gaat het weer een beetje kriebelen. Maar er is even andere muziek. DJ Maas, Marchand de Sable. Een plaats. pregnant in jail. I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and three days before Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet? Dear mama. you all appreciate it. Don't you know we love Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry. Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless. But all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. When it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. There's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know love is sweet? Dear mama. place no one above Don't you know love is sweet? Dear mama. Big Sight, <laughs> New, Hank, Coco, Big Sir. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me. <laughs> Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm hot, fuck with me and get lost later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I vibe double low, bands something flashy rings. Uh, bitches pursue me It seems my main thing was to be major, pay the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but they won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug like every time they pass. All eyes on me. Live like life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. player, cause you been getting hot. Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple beam, got some smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime balls, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect made me pack a tech. Devoted to serving this, my wet and paid Like a kaiser, like nigga, I'm forever bowling. It ain't right parasites, triggers and fleas crawling. Sucker ducking, getting busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga. still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus it's gin all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Buster Free? Niggas can't stand me, all eyes on me. Life is a thug, nigga, until the day head down. Live the life I'm supposed play. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life I'm supposed play. All eyes on me there just watching. Niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's to the possibility. Giving me talks. lawyers making a grip. I told the judge I was way wrong. And that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my draw. Fuck the law. Bitches, I fuck with a and I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate. Ballin' in the fast lane. Hustle till the morning. Never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga. Until the day I die. Live my life as a boss player. Ja, dat was muziek van Tupac. Met All Eyes On Me. Van het gelijknamige album. Wat eh, het tweede album was wat in één keer eh, op nummer 1 kwam in de, eh, in de chart in Amerika. En dat was bijzonder, want de man zat gewoon vast in de gevangenis. Ja, en als je, het, als je de film gezien hebt, All Eyes On Me, die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Dan heb je iets van, die man is gewoon fucking onschuldig. Maar ja, als je zwart bent, en zeker in Amerika dan je daar gewoon extra op gediscrimineerd. Hoor de muziek van Tupac, All Eyes On Me en daarvoor eh, een van zijn mooiste rustige plaatjes. Dat was uh, Dear Mama. zijn antwoord? Iedereen is wel eens fan van een bepaalde artiest, hè? Maar eh, ik heb een filmpje gezien, staat op internet. Dat gaat echt naar de next level. Louis Kut was bezig met zijn set op de Rabbit Eat Looters Music Festival... toen er een man het voor elkaar kreeg om het podium op te klimmen. Ik vraag me af waar de beveiliging dan is gebleven. Maar nadat hij de DJ een hand had geschud... wilde de man het podium veilig verlaten... maar hij bleef helaas iets te lang hangen aan de houten constructie... En eh, jammer genoeg braken de planken en haalde hij de volledige draaitafels met spelers en mixers naar beneden die vervolgens bovenop hem vielen. De man maakte het daar omstandigheden goed en gelukkig was alles binnen 10 minuten weer opgelost... en kon uh, door met zijn optreden. En je moet eh, de, film maar even kijken op, eh, op YouTube. Daar kun je hem onder andere vinden. En dat is uh, When the Drop Smashes. Het is ook geplaatst door uh, Louie Kut. En daar staat hij dan gewoon zonder apparatuur. Want die apparatuur is gewoon zojuist van het podium afgeflikkerd. Ja, dan, dan baal je wel eventjes als een stekker, hè. Dan heb je echt iets van, wat een klootzak. En dan vraag je je af, waar was die beveiliging? Hoe kan die man in godsnaam het podium opgekomen zijn? Zie je hem eens antwoord, genoeg gelul. We gaan door met muziek, want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, eh, Frank Rizzardo met Revoke? Je hoort het nu hier in de Nightwalk. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin in het centrum van Zandvoort. Muziek van Matt Joe met zijn laatste hit Sunshine. En daarvoor muziek van Frank Rizzardo met Revoke. Het is even tijd voor... Uh, Party Update wat voor leuke feesten erom gaan op deze zaterdag 14 april alweer. En zo altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het werkse feestje Brainwash.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 Maar Raimundo Kennende heeft natuurlijk weer een heleboel eh, toppers uitgenodigd. Dus gewoon even kijken vanavond in Escape in Amsterdam. Het lijkt dus een feestje Brainwash. En als we wat verder doorlopen komen we bij Club R. Er is vanavond het feestje Mainstage. Het begint ook om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl met onder andere Dyna, Pierre, Jap, Breakfast, Invictum, IC en hosted bij je Ashi Dus uh, vanavond in Club R het feestje Mainstage. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. En nog een wekelijks feestje. In de Melkweg natuurlijk, Encore. Vanavond Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Met onder andere Suyu, Odin Music, Wax Friend, DJ Prime en Colorful Sound System. En het is allemaal hosted bij uh, Girl. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg. Encore met Girls Night Out. En eh, als je het niet weet, Encore is natuurlijk hip-hop RB, hè? Dus uh, eh, vanavond dus in de Melkweg. En wat dichter bij huis. Vanavond in eh, de Kromme Elleboogsteeg in de Stalker. Vanavond Time Machine Harlem Ordinaire. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Dat is natuurlijk het ene feest is volgens mij een eh, Tijdmachine... en het andere is Harlem Ordinaire. En eh, wie de DJ's zijn, ik heb echt geen idee. Maar in de benedenzaal zit de Tijdmachine... met hikjes van de prehistorie tot aan het einde der tijden. in de bovenzaal, Present Time 2018. De machine heeft hier geen effect... It's Urban van nu. Dus eh, vanavond in de Stalker. De Tijdmachine en Haarlem Ordinair. Dit is over ook een korte party-update. We gaan door met muziek. Angelo Ferreira, I'm talking to you. zaterdagavond de Nightwalk.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 Op Op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. Feel Like. En daarvoor Armand van versus Another met Funk Phenomenon. De Passion remix. Eh, eh, het plaatje gaat al heel erg lang mee. En hier eh, weer de honderdste remix van gemaakt. Maar eigenlijk zeker niet verkeerd. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs en welke kan je zeker gaan horen als je vanavond nog lekker gaat stappen. Deze week op 10, Matt Joe met What You Want. 9, Angelo Ferrari met I'm Talking To You, heb je zojuist gehoord. Hebt. Op 8, Camel uh, eh, Fat en Elder Brooks met Cola. Tegenwoordig staat dat ook op de blikjes, hè. Op 7 deze week, Sophia Lloyd met Calling Out, featuring James Brown. Op 6 deze week, Matt Joe met ook een plaat die je straks gehoord hebt, Sunshine. Op 5, Ryan Blade met You Can Hide. Op 4, X, nummer 1 plaatje van Barsha met de Groovy Cats. Op 3 ook een ex-nummer 1 plaatje. David Pang en ATFC met de Hip Cats. Deze week op 2. Frank Rizardo, heb je ook straks gehoord met Revoke. Deze week een nieuwe nummer 1 in de 10 bovenbeste plaat van de Het is eh, Robosonic en Farrick Diamond in Arms. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. That'll with your conscience to touch your emotions. Danny Howard. we Samen met Gus uit Nederland met All That Dancing. En daarvoor Husky en Arcade 82 met Game Tide. Zo, het komt er lekker allemaal uit. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we terug met DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië.